Kees Groot met het NOS-journaal. De gifgasaanval van gisteren in Syrië kan niet worden getolereerd, heeft president Trump gezegd. Hij noemde de aanval gruwelijk, maar ging niet in op een mogelijke Amerikaanse reactie. Syrië ontkent chemische wapens te hebben ingezet. Bij het bombardement zou een gifopslag van de rebellen zijn geraakt. Bondgenoot Rusland blokkeerde vanmiddag een VN-resolutie die de gifgasaanval veroordeelt. Bij restaurant Etenstijd in Tilburg is een zeer grote brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk in een frietpan in de keuken. Het vuur verspreidde zich snel en alle 175 gasten moesten geëvacueerd worden. De veiligheidsregio gaat ervan uit dat iedereen veilig naar buiten is gekomen. Drie mensen hebben rook ingeademd. Het restaurant in Tilburg moet als verloren worden beschouwd. In Amsterdam hebben ongeveer duizend mensen meegelopen in een demonstratie tegen geweld tegen homo's. Aanleiding zijn de recente geweldsincidenten. In Arnhem werden twee mannen die hand in hand liepen mishandeld. Aan het hoofd van de demonstratie liepen bekende Nederlanders. De tocht ging van de Dam naar het Homo monument. Daar werden bloemen neergelegd. Pepsi haalt in de VS een omstreden reclamefilmpje met realityster Kendall Jenner van de buis. In het spotje wordt gesuggereerd dat het drinken van Pepsi een confrontatie tussen demonstranten en de politie kan voorkomen. Veel mensen vinden dat ongepast vanwege de recente gevallen van politiegeweld. Pepsi noemt het filmpje nu een miskleun en heeft excuses aangeboden. In de eredivisie hebben Feyenoord en Ajax allebei hun wedstrijden gewonnen. Feyenoord versloeg Go Ahead Eagles met 8-0. Ajax was in eigen huis met 4-1 te sterk voor AZ. ADO won het degradatieduel tegen Willem II met 2-1. FC Groningen versloeg in eigen huis NEC met 2-0. En Vitesse Heracles eindigde in 1-0. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 5. Morgen zijn er opnieuw wolkenvelden. Vooral in de middag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en het wordt rond de 10 graden.